De belastingaangifte bijvoorbeeld, die doe je gewoon thuis op internet. Zal ik deze keer de aangifte doen? Wat, jij? <laughs> De Belastingdienst kan uw aangifte al gedeeltelijk voor u invullen. U hoeft deze alleen nog maar aan te vullen en te kijken of het klopt.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 Die heeft ambtenaren salarissen met ingang van deze maand met 5% gekort en volgend jaar worden ze bevroren. Zapatero wil zo miljarden bezuinigen om het begrotingstekort de komende jaren terug te dringen van ruim 11% tot 3%. Behalve de ambtenaren staken ook onder meer leraren, universiteitsdocenten en ziekenhuismedewerkers. Verder worden er vertragingen verwacht in het vliegverkeer. De stakers kunnen het werk niet helemaal neerleggen. De Spaanse regering heeft een minimumdienstverlening bevolen. In een verlaten mijnschacht in het zuiden van Mexico zijn de afgelopen dagen 55 lijken geborgen. Eind vorige maand werden de eerste lijken ontdekt en er bleken er steeds meer te liggen. Vermoedelijk gaat het om leden van een drugsbende die door een rivaliserende bende om het leven zijn gebracht en vervolgens in de 200 meter diepe schacht zijn gegooid. De mortuaria in het gebied zijn overvol. Mexico is al jaren toneel van een uiterst gewelddadige strijd tussen drugsbendes, vooral in het noorden bij de grens met de VS, maar ook in het zuiden. Bij aanslagen en gevechten in Afghanistan zijn tien NAVO-militairen om het leven gekomen. De helft kwam om door een bermbom in het oosten van het land. De andere vijf doden vielen bij gevechten met de Taliban in het zuiden van Afghanistan. Ook kwam een Amerikaanse aannemer om het leven... bij een zelfmoordaanslag op een opleidingscentrum voor de politie in Kandahar. In Gelderland en Overijssel kunnen vannacht de publieke radiozenders uitvallen. Vanaf 1 uur zijn er werkzaamheden aan de uitzendtorens in Markelo. Daardoor ontstaan er onderbrekingen in de doorgiften van Radio 1, Radio 2, 3FM en Radio 4. Per zender kunnen de onderbrekingen meer dan een uur duren. Om 6 uur de komende ochtend...